De vuurwerk en ook droneshow werd met de jaarwisseling afgelast door het slechte weer. De Duitse minister van Defensie ligt onder vuur. Na een videoboodschap over onder meer Oekraïne... die nam hij op tijdens de jaarwisseling met vuurwerk op de achtergrond. In de video vertelt de minister dat de oorlog in Oekraïne heeft geleid... tot bijzondere ervaringen en ontmoetingen met interessante mensen. Duitse media en de oppositie vinden de video zwaar ongepast. 10.000 mensen hebben afscheid genomen van de overleden voormalig paus Benedictus. Hij ligt opgebaard in de Sint-Peters-Basiliek in Vaticaanstad. Volgens het Vaticaan kwamen vandaag zo'n 65.000 mensen langs om hem te zien. Dat is dubbel zoveel als verwacht. Morgen en overmorgen is de kerk ook nog open en donderdag is de uitvaart. In Groningen is de Milieudienst vandaag begonnen met het weghalen van vuurwerkresten in de stad. Een flinke klus die wel twee weken kan gaan duren. Vooral het handmatig weghalen van die potten. Hè. We hebben natuurlijk eh, steeds meer vuurwerk. Dat is prachtig om naar te kijken, maar het moet ook weer van straat. En eh, ja, die eh, jongens moeten dat met de hand doen, dat de veegmachines dat niet kunnen opzuigen. Nou ja, dat handwerk dat duurt gewoon wat langer en daarom zijn we er wel twee weken mee bezig. Er ligt veel vuil in de stad, maar de schade door vuurwerk lijkt daar mee te vallen. Het weer hier en daar nog een buitje, later droog. Morgen eerst ook zonnig, maar later toch weer bewolkt en wat regenachtig. Dan een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk 3 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. 2 januari tot halverwege het nieuwe jaar ga ik met Play It Loud naar 20 afleveringen lang wijden aan de geschiedenis van de heavy metal muziek. Gedurende deze speciale uitzendingen zal ik beginnen met de pioniers van het genre en eindigen met de hedendaagse metalbands die weer waren beïnvloed door de grote metalnamen van weleer. In chronologische volgorde draai ik alle stijlen die zich in de loop van de jaren hebben ontwikkeld alle toonaangevende bands en hun vroegste nummers. Uiteraard met de bijbehorende uitgebreide achtergrondinformatie. Luister als je meer wilt weten elke maandagavond naar Play It Loud op ZFM Zandvoort. Van 9 uur s avonds tot 11 uur s avonds. 60s, rock and roll crossed the Atlantic from America to Britain, kicking off what is famously known as the British Invasion. And if there's one band from this invasion that's part of the story of heavy metal, it's the Kinks and the groundbreaking sound on their song, You Really Got Me. What was your inspiration for the guitar sound on the first Kinks record? Well, we had that sound like six months before we recorded, before You Really Got Me was around. I used to experiment with the guitar but the guitar sounds are very limited. Uh, just tone control and volume. That was about it. And uh, I came across this little amp in the shop up the road, and it was called an El Pico. And I just got a razor blade and started to cut the cone of the speaker. I don't know why. And I plugged it in, and it made a, uh, oh, that amazing sound. got me so I don't know what I'm doing now. So I'm still doing these three fingered chords on my guitar, and now I've got this really gritty twangy, woody sound in my amp that the speaker slashed. So this chord now sounds immense. It was like discovering something. Felt more like an inventor than a musician. You really first dirty guitar I'd ever heard was You Really Got Me. That very early da da da da da was so like demonic. Made mums and dads go, oh, turn it off, it's so it's evil. You really got me. It's about grit, it's about raw expression and feeling. It's not about whining and dining or middle class behaviour. It's about, I like you, I want to you. so I don't know what I'm doing now. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you're. Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 58ste aflevering van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud op de maandagavond. Allereerst iedereen nog de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar toegewenst. En dat 2023 maar een mooi, memorabel, gezond en vooral muzikaal 2023 mag worden. Zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten... behandel ik elke week een ander thema. En na drie weken afwezigheid in verband met vakantie... ben ik vanavond weer fris en vrijdag te horen. En zal ik de komende 20 weken de geschiedenis van de heavy metal... helemaal gaan uitlichten. Elke week zal ik van begin tot nu eh, elke stijl met alle belangrijke bands en toonaangevende muziek laten horen. Vanavond breng ik jullie uiteraard terug in de tijd naar de roots van de heavy metal... dat eigenlijk zelfs nog verder teruggaat. Namelijk naar de beginjaren 50 en de blues... waar muziekstukken met zware gitaarriffs zorgden voor de geboorte van het genre. Deze nummers die daarvoor zorgden waren onder andere... Link Ray's instrumentale nummer Rumble... de Kingsman's versie van Louis Louis... en James Cotton's Cotton Crop Blues... Voor vanavond beginnen we met het eerste uur in 1964 met The Kinks en jullie Got Me. Voordat de distortion effect pedalen voor gitaristen werden uitgevonden... was er Dave Davies van de Kings. Op een avond hield Davies een scheermesje voor zijn gitaarversterker... waardoor hij het vage, kromgetrokken geluid creëerde... dat te horen was in hun doorbraakhit You Really Got Me. Davies' gebruik van vervormde powerchords maakte het zware gitaarspel populair... en had een enorme invloed op de geboorte van heavy metal. Het nummer dat later nog populairder werd dankzij Van Halen... wordt beschouwd als een van de hardste nummers van de vroege jaren 60. In hetzelfde jaar werden de, werd de eveneens Britse band The Who opgericht... bekend van hits als Pinball Wizard, Baba O'Reilly en Won't Get Fooled Again... en groeide ze uit tot een van de grootste rockbands ter wereld. Maar is The Who heavy metal? Volgens een interview dat Pete Townsend deed met Toronto Sun... hebben ze het een soort van uitgevonden met hun live album Live at Leeds uit 1970... We zijn door zoveel bands gekopieerd. Voornamelijk door Led Zeppelin. Je weet wel, zware drums, zware bas, eh, zware leadgitaar. En sommige van die bands, zoals Jimi Hendrix bijvoorbeeld... deden het veel beter dan wij, verklaarde de gitarist. Ook al vinden sommige mensen de Who niet zwaar klinken. Hun houding en gedrag onderscheiden hen zeker van hun tijdgenoten. Of Roger Daltrey nu in de menigte sprong... Townsend zijn gitaar kapot sloeg op het podium... of Keith Moon zijn drumstel opblies... diende de destructieve persoonlijkheid van de groep... als inspiratie voor soortgelijke acties van bands in de komende decennia. Van het debuutalbum My Generation uit 1965 draai ik zo de titeltrack... dat een van de grootste hits was voor de band dat inderdaad een generatie vertegenwoordigde... en door velen wordt beschouwd als een van de beste 20 rocknummers ooit. Het nummer geeft de standpunten van de jeugdige rebellen goed weer in de rockgeschiedenis. De zogenaamde houding van het nummer maakte de weg vrij voor een stroming die nu bekend staat als punkrock. Het nummer wordt soms ook wel beschouwd als het eerste punkrocknummer. nummer. because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. my generation, baby. Why don't you try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. because we could get around. My generation, I hope I die before I get old. Ja, schrik niet. Maar ook Jimi Hendrix hoort in deze uitzending thuis. Want hij was een psychedelische rocker met een hippie-esthetiek. Maar hij was ongetwijfeld een van de meest invloedrijke gitaristen aller tijden. De methoden die hij gebruikte tijdens het spelen werden een blauwdruk voor gitaristen. Van elk van de vele takken van rock en metal die later populair werden. Hij maakte melodieën van feedback, speelde achter zijn hoofd en met zijn tanden. Niemand deed wat hij deed totdat hij het deed. Terwijl jazzdrummer Louis e. Belson wordt gezien als de eerste muzikant... die een dubbele bassdrum techniek gebruikte... was Cream's Ginger Baker de eerste rocker die bekend stond... om het implementeren van de tactiek. Het bluesrock uh, trio dat bestond uit zowel Baker als Jack Bruce en Eric Clapton... stond bekend als de eerste supergroep... en elk lid was een virtuoos op hun instrument. Baker vond het echter nooit leuk dat Cream werd geassocieerd... met het bijdragen aan de start van heavy metal... Ik heb gezien dat Cream min of meer verantwoordelijk wordt gehouden... voor de geboorte van heavy metal. Nou, ik zou zeker voor abortus, abortus gaan, <laughs> vertelde hij tegen Forbes magazine. Dat is duidelijke taal, taalbeker. Het bekendste nummer van ze, Sunshine of Your Love... dat als tweede en laatste single verscheen van het album... Disraeli Gears is een hoogtepunt van de Britse bewerking van blues in rock en tevens de directe voorloper van Led Zeppelin en heavy metal waar dit soort op blues gebaseerde motiverende riffs en harmonische bewegingen dienen als basis voor een schijnbaar eindeloos aantal nummers. dat was Vanilla Fudge met hun Supremes cover You Keep Me Hanging On. Wat ik draaide na de supergroep Cream met Sunshine of Your Love uit 1967. De Amerikaanse psychedelische rockband Vanilla Fudge was een van de andere voorvaders van het metalgenre... en legde een basis voor groepen als Deep Purple met hun zware orgelsound. Ze waren ook een van de eerdere groepen die massaal mainstream succes behaalden... met hun cover uit 1967 dus met de Supremes hit You Keep Me Hanging On. Dan gaan we door naar Jeff Beck, die in de begin jaren 60 een jonge sessiegitarist was. En die werd opgenomen door een van de leidende bands van de Britse bluesboom. En toen hij solo ging, Truth, dat in 1968 verscheen, produceerde. Een van de meest invloedrijke albums van zijn generatie. Joe Bonamassa, elk hardrock trio, eh, power trio en het hele heavy metal genre... hebben iets uit het werk van Jeff Beck gehaald. Hij kreeg bekendheid bij de Yardbirds en stond daarna aan het hoofd van de Jeff Beck Group en Beck, Bogert en Apice. In 1975 schakelde hij over naar een voornamelijk instrumentale stijl... met een focus op innovatief geluid. En zijn releases omvatten genres variërend van bluesrock, hardrock, jazzfusion... en een mix van gitaarrock en elektronica... Jeff Beck's Bolero was zijn eerste solo-opname... en wordt omschreven als een van de grootste instrumentale rockplaten ooit. Hij nam dit op met Jamie Page, John Paul Jones, Keith Moon en Nicky Hopkins... tijdens een eendaagse opnamesessie in 1966. Ze waren van plan een heel album op te nemen... maar contractuele verplichtingen verhinderden dat ze weer samen konden opnemen. En dit was het enige nummer van die sessie die werd uitgebracht. Deze Backpage Jones-Moon-Hopkins combinatie had de ingrediënten voor een supergroep. En het gebeurde bijna, maar ze konden geen geschikte leadzanger vinden... en slaagden er niet in Steve Marriott weg te wrikken van Small Faces. Page Jones richtte toen later Led Zeppelin op. naar Play It Loud. Het hardere gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. that 17 eh, minuten laten horen van Iron Butterflies in Agada da Vida. Is wat te lang voor vanavond. Dus draaide ik de radioversie wat het nummer zo populair maakte. Het zware karakter van Iron Butterfly zit al in de naam. De liner notes van Inagada da Vida. Hun baanbrekende opvolger van Heavy uit 1968 luidde Iron. Oftewel symbolisch voor iets zwaar, zoals in geluid. Butterfly, licht, aantrekkelijk en veelzijdig. Een object dat kan vrij worden gebruikt in de verbeelding. Het epische 17 minuten durende titelnummer van het album... werd een groot succes toen het eenmaal voor de radio werd geschrapt... en wordt het ook vaak beschouwd als een invloed op heavy metal muziek... en gezien als een van de eerste van het genre... Trash-reuzen Slayer coverde het nummer later in 1987 als er meer bewijs nodig was. De tekst, wat een liefdeslied is van de Bijbelse Adam tot zijn maatje Eva... is eenvoudig en alleen aan het begin en het eind van het nummer te horen. Dan gaan we door naar Blue Cheer. Dat was een Amerikaanse rockband die in 1967 werd opgericht... en eind jaren 60 en begin jaren 70 opnamen maakte en opnamen maakte en tot 2009 sporadisch actief was, eh, zijn gevestigd in San Francisco. Ze speelden een psychedelische bluesrock-stijl en worden ze ook gezien als pioniers van de heavy metal. Hun cover van Eddie Cochran's Summertime Blues wordt soms genoemd als de eerste in het genre. Volgens Tim Hills in zijn boek The Many Lives of the Crystal Ballroom... was Blue Cheer de belichaming van de psychedelica van San Francisco. Jim Morrison van The Doors noemde de groep de krachtigste band die ik ooit heb gezien. En Eric Clapton omschreef hen als waarschijnlijk de grondleggers van heavy metal. De band noemde zichzelf naar hun favoriete soort LSD... en hadden een Hells Angel als manager... Summertime Blues vinden we op hun debuutalbum Vince Boes Eruptum, dat ook in 1968 verscheen. Het hele album bevat een zwaar donderend bluesgeluid... wat later bekend zou worden als heavy metal. time. Smoke and Lightning, Heavy Metal Thunder. De Canadese band Steppenwolf associeerde de term heavy metal letterlijk met muziek toen ze Born to be Wild uitbrachten. Hoewel de betekenis in het nummer niets te maken heeft met het genre zelf, werd heavy metal populair en werd het veel gebruikt vanwege dat nummer. Het nummer wordt vaak aangeroepen in zowel de populaire als de tegencultuur... om het uiterlijk of de houding van een motorrijder aan te duiden. Het komt vooral voor in de film Easy Rider uit 1969... en verscheen op hun naar de band vernoemde debuutalbum uit 1968... Tegen de tijd dat Led Zeppelin en Black Sabbath hun inzet hadden opgeëist... had Deep Purple al drie albums gebracht, eh, uitgebracht. Maar pas toen ze besloten om een nieuwe muzikale richting in te slaan... en hun line-up veranderde... konden ze de geluiden creëren die te vinden zijn op hun doorbraakalbum Deep Purple in Rock. Ian Gillan dreunde de noten uit die zelfs Robert Plant niet kon raken. Wat de weg vrijmaakte voor de vocale stijlen van latere metalzangers... als Rob Halford en Bruce Dickinson. Ze waren snel, zwaar en werden de luidste liveband van hun tijd genoemd. Na ongeveer twee maanden repeteren werd hun debuutalbum Shades of Deep Purple in mei 68 in slechts drie dagen tijd opgenomen en bevat vier originele nummers en vier covers grondig gerangschikt om klassieke intermezzo's toe te voegen en meer psychedelisch te klinken. Stilistisch ligt de muziek dicht bij psychedelische rock en progressieve rock. Twee genres met een steeds groeiend publiek eind jaren 60. Hoewel het nummer tekst heeft, is Mandrake Root in de eerste plaats een solo met een zware nadruk op drummen. You grew up as a big fan of Purple. Why were they so important? Richie Blackmore was the, the reason I played guitar. My cousin took me to see Deep Purple. It was like front row in front of Richie Blackmore. I'm like, oh my <laughs> god! He's like <clears throat> smashing his guitar up and, and playing again. You know, his playing was just off the chart. I'd never heard anybody play, you know, make sounds like that on guitar. It was just so cool. Because up till then, it was all like, you know, Clapton is God and all that kind of stuff, you know. But I mean, the, you know, Clapton was tame compared to what Richie was doing. It was the sound of Pan, like prancing all over your brain. Mark II lineup of Gillen, Glover, Pace, Blackmore, and Lord firmly in place in 1970. Deep Purple released one of heavy metal's all time classic records, In Rock. And one of the elements that made In Rock unique was the thunderous sound of John Lord's Hammond organ. The first time I really became aware of what I could do with the Hammond on record was on the organ solo in, in Hard Loving Man, which is the first time I just let myself loose in the studio to see exactly what I could make that beast do. I think one of the things I really like about the Hammond organ is adaptability. I mean, I managed to adapt what was initially a church instrument, which was then adapted by jazz musicians and blues musicians, and I managed to kind of shoehorn it into a into a hard rock band. I wanted to emancipate the organ from being something that just sat in the background and um, coloured the sound. I wanted it to create that hard sound. And here, now, finally, I had something that could compete with Richie, you see. Fire van Arthur Brown na Deep Purple's Mandrake Roots. Arthur Brown, ook wel bekend als The Crazy World of Arthur Brown... had met eh, Fire een wereldwijde hit en werd als single uitgebracht van zijn debuutalbum... met dezelfde titel. De tekst van het eh, lied wordt gezongen vanuit het perspectief van een zelfverklaarde god van het hellevuur... die met enorme vreugde alles vernietigt wat zijn slachtoffers in hun leven hebben opgebouwd. Het nummer is een voorbeeld van de psychedelische rock van die periode. Hoewel het door het ontbreken van gitaren of basgitaar... het onderscheiden van veel van zijn tijdgenoten. Het leidende instrument was in dit geval het Hammond-orgel van Vincent Crane... aangevuld met een orkestsectie met prominente koperblazers. De openingsproclamatie van de zanger I am the God of Hellfire werd een blijvende slogan. Het nummer eindigt met een geluid van een wind uit de hel... samen met een van Browns kenmerkende Banshee-kreten. Hij wordt beschouwd als een pionier op het gebied van shockrock en progressieve rock... en heeft invloed gehad op zowel elektronische als heavy metal muziek voor het eerste uur erop zit. Nou ja, dat zit er alweer bijna op. Dan gaan we straks door naar meer bands die gezien werden als belangrijke invloed op de hedendaagse metal scene. En natuurlijk pioniers van het genre. Dan krijgen jullie straks nog een aantal nummers van te horen. Dus tot straks in het tweede uur, maar nu eerst nog het nieuws en weer van 10 uur. Tot straks. Bedankt in ieder geval voor het luisteren voor nu. 3 u jullie allemaal fijne dagen en een voorspel